Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een man uit Wiegen, die tijdens Koningsnacht in 2016 twee mannen uit Veenendaal neerstak, is in hoger beroep tot zes jaar cel veroordeeld. Vorig jaar kwam ook de rechtbank tot zes jaar cel. De steekpartij in een café in Nijmegen was het gevolg van een ruzie. De dader was onder invloed van alcohol en stak zijn slachtoffers in hun buik, rug en armen. Zelf zegt hij dat hij dat deed uit noodweer. Volgens het gerechtshof was het poging tot doodslag. De dader moet dus de cel in en hij moet zijn slachtoffers een schadevergoeding betalen van 20.000 euro euro per persoon. De Catalaanse ex-vicepresident Junqueras blijft voorlopig vastzitten. Het Spaanse Hoge Rechtshof vreest dat hij zich opnieuw schuldig maakt aan strafbare feiten als hij wordt vrijgelaten. De ex-vicepresident wordt onder meer beschuldigd van opruiing en het verduisteren van gemeenschapsgeld. Hij was tot aan het uitroepen van de Republiek de tweede man in de Catalaanse regering van regio-president Puigdemont. Twee overlevenden van de ebola-crisis in Sierra Leone slepen de overheid voor de rechter. Ze willen weten waar het hulpgeld uit het buitenland is gebleven. Er zou ongeveer 15 miljoen euro zijn gestolen. Volgens de twee overlevenden hadden met dat geld levens kunnen worden gered. Sierra Leone kent een lange traditie van corruptie en daarom stappen de overlevenden naar een rechtbank in Nigeria. Wesley Sneijder gaat voetballen in Qatar. Hij bevestigt dat hij daar een contract heeft getekend voor anderhalf jaar. Sneijder speelt nu in Frankrijk bij OGC Nice. Sneijder kwam van Galatasaray in Turkije en stapte afgelopen zomer over naar Frankrijk, maar daar kwam hij amper aan spelen toe. Hij noemt de overstap naar Al Sports Club in Qatar een leuke uitdaging. Het weer, het is vrij zacht, 7 tot 10 graden. Af en toe is er zon, maar er valt ook een enkele bui. In het weekend wat bewolking en wat regen.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 se acerta. now Stuur je allemaal fijne dagen en een voorspel.